Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS 3. Een mes op zak hebben wordt verboden in Den Haag. Het gaat om bijvoorbeeld keukenmessen, Stanley-messen en zakmessen. Er zijn de laatste tijd meerdere steekpartijen geweest in de stad. Het is niet dat er nu helemaal geen messen meer zullen zijn in Den Haag, vertelt deze verslaggever van Omroep West. Sommige mogen nog wel. Verpakte messen, dus als jij naar de winkel gaat en een mes koopt, dan mag je die mee naar huis nemen. Eh, en ook als je op een terrasje zit, dan eh, mag je gewoon nog met mes en vork eten. Ja, ook in andere steden zijn er problemen met messen. Amsterdam en Groningen hebben ook zo'n messenverbod. In Rotterdam hebben steeds meer mensen niet genoeg geld om rond te komen. Het staat in de krant Trouw. Volgens het Rode Kruis komt dat door het wegvallen van extra steun... zoals het prijsplafond voor energie. De organisatie maakt zich zorgen. Wat wij zien is dat de eh, voedselnood heel erg toeneemt. Dus voedsel wordt echt een sluitpost. Eh, maar je ziet ook dat mensen hun eh, huis verliezen. Dus dat ze geen onderdak meer hebben. Het Rode Kruis weet niet precies hoeveel mensen in Rotterdam te weinig geld hebben... omdat veel mensen zich ervoor schamen en zich niet durven te melden. En vreedkicks en lachbuien op de US Open. Spelers op het beroemde tennistoernooi klagen dat ze hun potjes moeten spelen in een sterke wietlucht. Ook deze tennister had er last van. The smell? Oh my god. We were practicing here yesterday was the same. I think it's from park. Ja, want dat park dat ligt precies naast een van de banen in New York. Dikke kans dat het daar vandaan komt. Sinds een tijdje kunnen mensen boven de 21 jaar legaal blowen in New York.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 Gezellig samen eten met buurtbewoners. Elke maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. Een heerlijke verse maaltijd. Voor 10,50 euro per persoon inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas is het 8,5 euro. Vooraf reserveren via 5740330 5740330. Meer informatie via Marieke Langeveld m.langeveld at plus.zandvoort.nl En de locatie is plus.zandvoort Zandvoort Noord. Tones and I. Dance Monkey. kust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Oh, always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. It'll Be so, I'll make you so lonely, baby. I'll make you so lonely. I'll make you so lonely, they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Or just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be. Well, you'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely you could die. so lonely, Becky Well, they're lonely. so lonely they could die. De instrumentaal van de week. David Warren Blueback, geboren in 1920 en overleden in 2012, was een Amerikaanse jazzpianist en componist. Hij wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste exponenten van de West Coast Jazz. Het type cool jazz zoals het gespeeld werd aan de westkust van de Verenigde Staten. Veel van zijn composities zijn jazzstandaards geworden. Brubeck's stijl variëren van verfijnd tot bombastisch en weerspiegelt zowel de klassieke opleiding van zijn moeder als zijn eigen improvisatievaardigheden. Zijn muziek staat bekend om het gebruik van onregelmatige maatsoorten. Hier is Dave Brubeck met square Dance. she glows de radio's met Chico's Nana. Verspreid door het land werken Natuurmonumenten en Stichting Zeven Heuvelenloop samen om mensen op een gezonde manier in de natuur te laten sporten. Ook in Zuid-Kennemerland hebben zij nu samen twee nieuwe hardlooproutes ontwikkeld. In het noordelijk deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn twee bewegwijzerde hardlooproutes uitgezet door bos en duin zou kunnen hardlopers lekker een mooi rondje lopen zonder op hun telefoon te hoeven kijken. De ene route is 6,5 kilometer en de ander 3,5 kilometer. Bij entree Midden Herenduin is het startpunt van de 6,5 kilometer. Bij entree Herenduinen is de start van de 3,5 kilometer. Bij beide startpunten staat een informatiebordje met uitleg en een kaartje. In het gebied zijn de routes met pijltjes aangegeven. Op zondag 3 september opent Natuurmonumenten en de Zevenheuvelenloop om half elf morgens de twee hardlooproutes in Zuid-Kennemerland. Loop mee met een trainingsloop van 6,5 kilometer door Middenduin. Stef Bos, lied voor niemand anders. Al gaat de zon ook altijd onder al is de lucht niet altijd blauw. Ik blijf geloven in een wonder met jou. Al blijft de wereld vast wel draaien. Al keert de tijd zich altijd om. Laat mij maar hier verdwalen en wachten op wat komt. Want opeens sta je weer voor me. En ook al droom ik dit nu misschien. Er is niets, niets ter wereld mooier dan om jou. Dan om jou te zien. maar als een anker. Of als een jas tegen de kou. Want dit is een lied voor niemand anders. Voor niemand anders dan voor jou. Want opeens sta je weer voor. Er is niets ter wereld iets moois van. zingt de sterren van de hemel tot in de eeuwigheid. Verfrissend. Grensverleggend.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 En het begint vrijdag 1 september tot en met 15 december. De locatie Verzamelen Pluspunt, Zandvoort Noord. De suite, fax on the run. Snow Patrol is een Noord-Ierse Schotse alternatieve rockband. Snow Patrol bereikte met de uitgebrachte albums kritieke succes, maar faalde commercieel. Vanwege het lage succes van de band en de minimale steun van de label... kwamen de financiële situaties van de band onder spanning te staan... en leidde tot het verkoop van Lightbody's CD's verzameling om zijn huur te kunnen betalen. Maar wereldwijd heeft de band ruim 11 miljoen albums verkocht waaronder Eyes Open het meest succesvolle is. Snow Patrol met I Want You Let You Go. de Cranberries met Zombie. Wat moet je dagelijks doen om je goed te voelen? En wat zou je zo af en toe nog extra kunnen doen? Bij deze bijeenkomst gaan we samen kijken naar je ideale toolbox voor je dagelijks onderhoudsplan. Deelname is gratis. Opgeven via de balie 5740330 5740330. En het start aanstaande vrijdag 1 september van 2 tot half 4.